Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die Van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat Van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend... terwijl de mannen zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als ze de winst terugstorten kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. Vodafone meldt dat de landelijke storing bij het telecombedrijf verholpen is. Voor de tweede keer deze week hadden klanten van Vodafone problemen met mobiel bellen en internetten. Dat kwam volgens het bedrijf door een menselijke fout. Onder meer gemeenten, vervoersbedrijven, GGD's en ziekenhuizen waren daardoor enige tijd onbereikbaar. Rond half elf s avonds meldde Vodafone dat alles weer werkte. Er zou geen verband zijn met de storing van eerder deze week. De documentaire serie De Kinderen van Ruiner Wold heeft de Gouden Televisiering gewonnen. De prijs werd de afgelopen avond uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. Het is de eerste keer dat een documentaire de publieksprijs wint. De andere genomineerden waren de serie Mokromafia en het programma Een Huis Vol. De televisierster voor beste presentator ging naar André van Duin... die voor beste presentatrice naar Nicky de Jager. Het kunstwerk van Banksy dat drie jaar geleden vlak na de verkoop deels door een ingebouwde versnipperaar ging... is geveild voor bijna 19 miljoen euro. Het werk Love in the Bin bracht daarmee vier keer zoveel op als veilinghuis Sotheby's had verwacht. In 2018 werd het toen nog onbeschadigde werk voor ruim 1 miljoen euro afgehamerd. Vlak daarna versnipperde het doek zichzelf, waarmee het in één klap wereldberoemd werd.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 Ah. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, hey. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je raakt me nog steeds een kust in mijn te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.